9800 Amerikaanse militairen in Afghanistan achter, heeft president Obama bekendgemaakt in een toespraak. De meeste van die 9800 vertrekken volgend jaar of in 2016 alsnog. Op dit moment zijn er 32.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. De militairen die na dit jaar achterblijven worden verspreid over het land ingezet voor antiterreuroperaties en gaan Afghaanse veiligheidstroepen trainen. In het noorden van Nigeria zijn bij twee aanvallen van de terreurgroep Boko Haram tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in de provincie Jobe, waar een legerbasis, een politiekazerne en een rechtbank doelwit waren. Volgens sommige bronnen kwamen bij de aanval zeker 11 militairen en 14 politieagenten om het leven. In hetzelfde gebied werden in april 200 schoolmeisjes ontvoerd. Het nummer Happy van Pharrell Williams is sinds deze week de langst genoteerde single in de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Happy staat voor de 42e week in de hitlijst en verslaat daarmee Huilen is voor jou te laat van Cordy en de Rekels. Dat nummer stond in 1971 41 weken in de lijst. In een reactie zegt Cordy Konings dat ze niet treurt om het verlies van het record en dat ze het geweldig vindt dat ze 43 jaar bovenaan heeft gestaan. Het weer nog, het koelt vannacht af tot ongeveer 14 graden.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 De regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten hebben hem de opdracht gegeven met het Europees Parlement te onderhandelen. Het parlement schuift de christendemocratische kandidaat Juncker naar voren, maar sommige regeringsleiders zien hem niet zitten. Premier Rutte wilde na afloop van de top niet zeggen of hij voor of tegen Juncker is. Op de top is verder afgesproken dat Europa zich meer moet richten op hoofdonderwerpen en minder op kleine details. De Somalische terreurgroep Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.